hebben zich uiterst kritisch uitgelaten over de regering van Syrië. Damascus bedient zich volgens het Witte Huis van buitensporig geweld tegen betogers. De VS spreekt zijn steun uit voor de VN-resolutie die Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland willen indienen bij de Veiligheidsraad. De landen willen dat de VN-raad de repressie in Syrië scherp veroordeelt. Ook willen ze dat Syrië hulporganisaties toelaat. Rusland, dat sterke militaire banden heeft met Syrië, heeft zich uitgesproken tegen een veroordeling via een VN-resolutie. En ook China lijkt er weinig voor te voelen. Beide landen kunnen de resolutie met veto blokkeren. Uit Syrië zelf kwamen gisteren berichten dat elite troepen de regio rond de stad Yisr al-Shibur zijn binnengetrokken om de opstand te onderdrukken. Daarbij zijn volgens ooggetuigen tanks en helikopters ingezet. Bij het offensief zouden enkele tientallen mensen zijn omgekomen. Bij een tweede Nederlandse groenteteler is een ongevaarlijke variant van de EHEC-bacterie aangetroffen. Ook hier zat de darmbacterie volgens de Voedsel- en Warenautoriteit op rode bieten spruiten, net als afgelopen woensdag in Kerkdriel. Om welk bedrijf het nu gaat is niet bekendgemaakt. De agressieve variant van de EHEC-bacterie heeft inmiddels 31 levens geëist, bijna allemaal in Duitsland. De bacterie heeft zich daar vrijwel zeker verspreid via Taugé. Gisteren werd bekend dat de bacterie daadwerkelijk op Tauge is aangetroffen, afkomstig van een biologisch bedrijf in neder De Duitse autoriteiten hebben hun waarschuwing om geen komkommers, tomaten en sla te eten ingetrokken en Rusland gaat op korte termijn weer Europese groenten invoeren. Limburgse gemeente Simpelveld krijgt de jongste burgemeester van Nederland. Het is de 31-jarige Richard de Boer, die nu nog wethouder in Brunsum is. Hij neemt de titel van jongste burgemeester over van Ryan Palme uit Hilvarenbeek. Die was bij zijn benoeming vorig jaar ook 31 weer.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 take a deep breath and rewind How you I let decide Got to see a doctor Maybe that will shock your love Don't die alone When a penetration leaves you minor Shaking Don't you wanna internet. www.zfmzandvoort.nl Something I said or Sometimes Drifting away is more fun That's why you turn around Now you know Thank you. you. And I've been waiting for her day and night And all my ladies around I would put something you can step aside ain't something you can buy Ain't got nothing to do with the Got a is to do with time Hey, hey, hey, Yeah. get with me, Friday evening and get too sick, see They wanted to meet Sexy boy, boys and reason So get with me, Friday evening and early get too sick, You are the one for me You make me crazy, make love Yeah. suis free lentement sound Not to know the soul they combine about Een au there de ton soleil dans tes nuits Un jour nouveau soleil À nul autre pareil, tu sais, oui i am singing a song someday And now I'm singing, Sinking to rise no more Every century, Close the door Funny how time goes by And blessings are made Thank you.